Vijf uur. Kirsten Klomp met het NOS en luchtaanval van de coalitie die door de VS wordt geleid. Dat zegt het Pentagon. IS-leider Abu Wahib zou zijn omgekomen bij een luchtaanval in de Iraakse provincie Anbar. Volgens het Pentagon gaf hij in dat gebied leiding aan strijders van IS. Bij de luchtaanval zijn ook drie andere militanten omgekomen. Wahib werd de afgelopen maanden al vaker doodverklaard, maar het Pentagon lijkt nu zeker van zijn zaak. In de regio Tilburg zijn bijna 600 mensen mogelijk in aanraking gekomen met de schadelijke stof chroom 6, meldt het Brabants Dagblad. Het gaat om werklozen die tussen 2004 en 2011 oude treinen hebben geschuurd bij een reïntegratiebedrijf. Op die treinen zat waarschijnlijk verf met de kankerverwekkende stof chroom 6. Ook acht begeleiders liepen mogelijk risico. Premier Notley van de Canadese provincie Alberta gaat naar Fort McMurray... om te kijken hoe de stad eraan toe is na de zware bosbranden. Die woeden nog steeds, maar breiden minder hard uit dan verwacht... omdat er wat regen is gevallen. Zo'n 1600 huizen en andere gebouwen zijn door de branden verwoest. Meer dan 80.000 inwoners zijn de stad uitgevlucht. Volgens premier Notley is het nog niet te zeggen wanneer ze weer terug kunnen naar Fort McMurray, omdat er eerst van alles geregeld moet worden. Zo is het drinkwater flink vervuild en de elektriciteitsvoorziening is zwaar beschadigd. In Terneuzen hebben twee ontsnapte stieren een paar mensen aangevallen. Een fietser is daarbij gewond geraakt, meldt Omroep Zeeland. Ook hebben de beesten enkele auto's beschadigd. De politie probeerde ze de stad uit te drijven, maar dat lukte niet. Een dierenarts heeft ze uiteindelijk verdoofd, waarna ze werden afgevoerd.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 to me.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 As long as I keep dancing. Free up yourself, get out the control. Baby, friends. Smoke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 taking shape. We had diamonds. internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM It starts with love. One thing, I don't know why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 eventually be a memory of a time I tried so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 will eventually be a memory of a time when I tried so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 self-control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 touch of your